Clemens Peters met het NOS-journaal. In Engeland is een man na 31 jaar alsnog veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje en toen ze begon te schreeuwen besloot hij haar te vermoorden. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. In een trein bij station Apkoude is afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij, om 9 uur gisteravond, was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in en om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar geworden en staan auto's onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië de universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Spanje beleefde vorige maand de warmste aprilmaand die ooit werd gemeten. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. En bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. En daarvoor kreeg hij rood. Maar volgens de terugcommissie was dat niet terecht. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan echter al snel stapelwolken. En in de middag schermen deze de zon behoorlijk af. Het blijft zo goed als overal droog, bij 14 graden aan zee...